7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije heeft de politie bij invallen in het hele land 20 verdachten opgepakt... die mogelijk banden hadden met terreurorganisatie IS. Volgens het Turkse persbureau Anadolu hadden de verdachten plannen om een aanslag te plegen. Bij de invallen zijn wapens gevonden. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken zei dat duidelijk is... waar en wanneer de aanslag gepleegd zou worden... maar hij wilde verder geen details geven. Ook de nationaliteit van de verdachten is niet bekendgemaakt. De Chinese minister van Defensie heeft kritiek geuit op de Verenigde Staten... voor hun openlijke steun aan Taiwan en de Amerikaanse bemoeienis... bij het conflict in de Zuid-Chinese zee. Op een defensietop met Aziatische landen in Singapore... zei hij dat China zal vechten tot het eind... met iedereen die probeert Taiwan van China af te splitsen, zoals hij dat noemt. China ziet Taiwan als een afvallige provincie... en president Xi Jinping zei in januari dat hij bereid is om desnoods geweld te gebruiken voor een hereniging... Taiwan riep toen de internationale gemeenschap op tot steun. De Braziliaanse voetballer Neymar wordt beschuldigd van verkrachting. Een vrouw zegt dat hij dronken was en tegen haar wil seks met haar had... op haar hotelkamer twee weken geleden. Ze heeft aangifte gedaan. Neymar spreekt de beschuldigingen tegen. Hij zegt dat hij in de val is gelokt. Op een Duitse snelweg is een Nederlandse motorrijder verongelukt. De man van 68 raakte door onbekende oorzaak de controle over het stuur kwijt in een flauwe bocht. Dat gebeurde op de A48 in de richting van Trier. De man overleed ter plekke. Vanwege het politieonderzoek was de snelweg vier uur lang afgesloten. Het weer, de zon schijnt vandaag volop en vanmiddag is het zeer warm, 27 tot 32 graden.